Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben tienduizenden Druzen geprotesteerd tegen een nieuwe wet... die Israël uitroept als thuisland voor het Joodse volk. De Druzen, een Arabisch sprekende minderheid... vinden dat de wet hen degradeert tot tweederangs burgers... vooral ook omdat Arabisch straks geen officiële taal meer is. De Druzen zijn doorgaans erg loyaal aan de Israëlische regering. Zo vervullen ze ook de dienstplicht, anders dan de meeste Israëlische Arabieren. Het Forum van Druzische legerofficieren had opgeroepen tot het protest protest. Eerder overleg tussen premier Netanyahu en de Russische leiders was op niets uitgelopen. Mensenrechtenorganisaties willen uitleg van staatssecretaris Harbus van Justitie over zijn asielbeleid voor Afghaanse gezinnen. Ondanks de belofte van Harbus dat die gezinnen beter beschermd zullen worden, is het daarna toch een gezin met een minderjarig kind teruggestuurd naar Afghanistan. Organisaties als Vluchtelingenwerk, Amnesty en UNICEF vinden dit onverantwoord en willen dat de Kamer de staatssecretaris ter verantwoording roept. In Bangladesh zijn bij aanhoudende protesten tegen de verkeersonveiligheid in het land vandaag zo'n 25 gewonden gevallen. Duizenden studenten gingen de straat op in hoofdstad Dhaka. De politie dreef hen uiteen met traangas en wapenstokken. Aanleiding voor de protesten is de dood van twee studenten die zondag door een bus werden aangereden. Jaarlijks vallen er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in Bangladesh zo'n 20.000 verkeersdoden. Feyenoord heeft het tweede jaar op rij de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de wedstrijd om de schaal tegen landskampioen PSV werd het 0-0, dus waren uiteindelijk strafschoppen nodig voor de beslissing. Feyenoord nam de penalties beter, het werd 6-5 voor de Rotterdammers. Jordi Klaasie schoot voor Feyenoord de beslissende penalty raak. Het weer, het is nog lang zacht vanavond. Vannacht daalt het kwik naar minima van 14 graden. Morgen periode met zon en 23 tot 28 graden. Na het weekende loopt het kwik weer op tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Save my vocals for celebration when my missions are complete. No need to vocally express a thing when my mind already demanded it to be. I'm searching and wanting that something raw. It's out there, I've seen it before. But this time, I want to manifest my thoughts. And I don't need someone's stamp of approval, it already passed inspection standard to define the grooves, able to withstand the unplanned. So here I am, I am, I am. So here I am, I am, I am, I am. I, am. I have no regrets. I was simply living, living, living. much misspent Just a day's rain, I was drowning under you. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. if you turn up the heat, I like burn. So turn You turn it up, I like the way that you turn it up your heat. with DJ Malzo. What a beautiful waste of time you were. The pleasure, pain that made it worth the hurt.